Het peloton werd toen na een ruzie drie weken op non-actief gezet. Later oordeelde het Openbaar Ministerie dat de militairen zich niet schuldig hadden gemaakt aan strafbare feiten. Onderofficieren uit dat peloton dienen volgende week een klacht in bij de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Dat blijkt uit een uitzending van Zembla die vanavond wordt uitgezonden. Ze zijn het nog steeds niet eens met de manier waarop de zaak is afgehandeld. Ook maken de onderofficieren zich zorgen over soldaten die in de toekomst onder het gezag van de omstreden commandant vallen. Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de mislukte aanslag van eerste kerstdag op een vliegtuig bij Detroit. Hij deed dat in een audioboodschap die is uitgezonden door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In de opname richtte hij zich tot president Obama. Veiligheid in Amerika blijft een droom zolang er geen veiligheid in Palestina is, zei Bin Laden. Ook dreigde hij met meer aanslagen zolang Amerika achter Israël blijft staan. Verder noemde hij de Nigeriaanse dader, Omar Farouk abdul Abdul-Matalab, bij naam en prees hem als een heroïsche strijder. Of het bandje ook echt van Osama Bin Laden afkomstig is, kan niet worden bevestigd, maar de stem lijkt op eerdere opnamen die aan hem zijn toegeschreven. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van Iran zijn zeker 46 inzittenden gewond geraakt. De Tupolev van een Iraanse luchtvaartmaatschappij had 157 mensen aan boord en vloog in brand vlak na de landing in Mashdad was slecht weer ter plaatse, maar of dat iets te maken heeft met de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Er zouden geen doden zijn gevallen. Dan het weer, bewolkt en vooral in het noorden en oosten eerst nog enige tijd sneeuw. Vanmiddag trekt de sneeuw naar het noordoosten weg. Maxima dan tussen min 1 graad in het noordoosten en plus 4 graden in het zuiden.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 weer in het tweede uur ZFM Jazz. Vanmorgen als gastheren en samenstellers van het programma... Tom Hendricks en Hans Sandbergen... die natuurlijk ook het tweede uur weer de zoetgevoelste klanken... in deze witte wereld aan u zullen ten gehore brengen. Ook luisteraars waar ook in Nederland, in, ehm, in Groningen, in Friesland... in Peking, in Brazilië, het maakt niet uit... Wij maken muziek voor u. Ik zou het, zeggen, eh, blijf... Het oudste jazzprogramma van Nederland. Het oudste jazzprogramma van Nederland. Het is niet te geloven, het is waar. Eh, goed, luisteraars. Eh, straks meer. We blijven luisteren naar het jazzorkest van het Concertgebouw. Ja, luisteraar, dit was de session eh, tune van het jazzorkest van het Concertgebouw. En eh, dit betekent dat wij Tom, Hendricks en Hans Sandberg in de tweede uur... op deze witte zondagmorgen weer in Jazz op zondag zitten. Ton. Ik je voorlezen uit je poëziealbum, Ja, ik ben altijd, als ik dit soort muziek eh, <laughs> hoor, dan word ik altijd een beetje, beetje sentimenteel. Ik vind dat altijd romantisch fantastisch. oh, romantisch, heet dat tegenwoordig. Maar ik vind het altijd eh, fantastisch om dit, dit soort muziek eh, zelf te beluisteren. En luisteraars, ik hoop dat ik u hier ook een plezier mee doe. Goed, Tom, genoeg gepraat. Wat heb jij neergelegd? Vibrafonist Mal Jackson was samen met pianist John Lewis eigenlijk de motor van een modern quartet. Jackson werd in de jaren 40 ontdekt door Dizzy Gillespie. En in diens band is in feite ook het modern jazzkwartet ontstaan, want ook John Lewis en Ray Brown en Kenny Clarke speelden in die band. In 1950 gingen ze met z'n viertjes eh, verder onder de naam Mal Jackson Quartet. En het werd twee jaar later omgezet in Modern Jazz Quartet. Er waren wat wijzigingen. Ray Brown werd vervangen door Percy Heath. En later verving uh, Connie Kay Kenny Clarke was een hecht team, maar in de jaren 50 al maakte Miles Jackson diverse uitstapjes met andere jazzmuzikanten. Zoals ook in 1958 met trompetist Art Farmer, tenorspeler Benny Golson en pianist Tommy Flanagan. En hen gaan we horen in de ballad Thinking of You. stars have lost their glitter The winds grow colder And suddenly you're older And all because Of the man that got away The dreams you dreamed have all gone astray. The man that won you has run off and undone you. That great beginning has seen the final inning. Don't know what happened. It's all a crazy game. Never, a new love will be the same. Good riddance, goodbye. Every trick of his, you're on. gets rougher. It's lonelier and tougher. With hope you burn up. Tomorrow he may turn up. There's just no let up. The live long night and day one man, woman looking for the man that got away. Good riddance, goodbye. Every trick of his, yours. fools will be fools And where's he gone to? The road gets rougher It's lonelier and tougher With hope you burn up Tomorrow he may turn up there's just no let up The live long night and day Ever since this world began There is nothing one man woman looking for the man that got away. was de song The Man That Got Away. Deze ballad werd in 1953 gecomponeerd door Harold Arlen en Ira Gershwin voor de film A Star Is Born, waarin Judy Garland excelleerde. En daarna is het nummer door talloze anderen eh, uitgevoerd. En dit was een uitvoering van Etta Jones, die in 2001 overleden is en die met haar mooie stem eigenlijk altijd ondergewaardeerd is. Ja, dat kerel stelt een prachtige stem. Goed, eh, Tom. Ik heb heel wat anders op de draaitafel neergelegd. Eh, we begonnen dit, uh, dit programma, het tweede uur programma met het orkest van het, het grote orkest van het jazzorkest van het Concertgebouw. En met een keur van, van muzici. Het is ook een gelegenheidsorkest. ja. Maar <coughs> als je dat toch eh, van de zomer als Hans Rijmers dat in Zandvoort kan halen... dan eh, zou dat toch wel fantastisch zijn. dan, eh, dan, zijn we heel tevreden, dan zijn we heel tevreden over hem. Maar goed, hij brengt trouwens ook een keur aan artiesten in Jazz in de Krocht. Afgelopen zondag ben ik jammer genoeg niet geweest. Ben jij nog geweest? Nee. Nee, konden niet. Maar goed, hij had, afgelopen seizoen had hij ook Tineke Postma. Alt-saxofoniste ook ehm, met een eigen band optredende, maar ook altijd een van de vaste klanten van het grote orkest van het Concertgebouw. Ik heb hier een nieuwe cd van haar eh, gevonden. A Journey That Matter heet de cd. En ze heeft, ik heb een eigen werk van haar uitgezocht. Luistert u naar Bar, Bar Salta. Tineke Postma. Celta. Ja, Tineke Postma, een eigen werk van er. En uh, ja, voortreffelijk uh, alt-saxofonist. Beetje eh, dromerig, hè? Beetje dromerig. Nou, dat is toch muziek die we dus op deze witte zondagmorgen... terwijl onze luisteraars allemaal aan het ontbijt zitten... Ehm, nog steeds en luisteren naar deze prachtige muziek. Ja, Tom, ik, heb, ehm, ik neem altijd deze cd mee. En die op een of andere manier valt hij altijd tussen wal en schip. Of, of het is te laat, of het is te vroeg. Kortom, ik draai wel eens hele kleine stukjes van hem. Maar eh, er komt eigenlijk nooit wat van. En dat is de bariton saxofonist Serge Charlot. Heb je er wel eens van gehoord? Jazeker. Dat is een van de vier eh, saxofonisten die het nummer Four Brothers bij Woody Herman hebben gespeeld. Oké, goed. Hij is eh, jong gestorven. Er zijn er ook heel weinig eh, cd's van hem. Dit is een cd uit 1956. Hij wordt hier begeleid door Sonny Clark op de piano... Leroy Vinegar op de bas en Philly Joe Jones op de drums. Luistert u naar I've Got the World on a String. Thank you. I've the world, the world on a string. Ja, dat was een, eh, een korte intermezzo even tussendoor. Fred Kroonsberg is binnengestapt en die loopt hier foto's te maken. Maar ja, goed, de schuif stond al open, dus u hoorde mijn eh, opmerking. Excuus hiervoor. Goed, Tom, we gaan natuurlijk eh, gewoon door met het DS-programma op deze witte zondagmorgen. En wat heb jij neergelegd op de draaitafel? pianist Dave Brubeck was zijn tijd ver vooruit toen hij in 1946 begon met een jazz octet. En daarvan, uh, eh, het <clears throat> werd grotendeels gevormd door eh, leerlingen van het conservatorium. Maar Paul Desmond speelde daar al heel braaf de alt-sax. Eh, maar vibrafonist Carl Tjeder was toen drummer. hey, geen uh, vibrafonist? Nee, die, die, speelde toen nog drum. En verder deden mee onder andere Bob Collins op bariton sax, David van Kriet op tenor en Dick Collins op trompet. En we gaan ze horen in het nummer What is this thing called love? Mississippi. We'll take a trip to the land of dreams, floating down the river down to New Orleans. The band is there to meet us. Oh, friends to greet us. That's where the light they call it Basin Street. I said, Basin Street is a street where the elite always meet down in New Orleans. A land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means just to be. Yes, sir. New Orleans, a land of dreams where I can lose my Basin Street blues. much it really means just to be Yes, submarine Yeah, New Orleans, land of dreams Where I can move My, my Basin Street Dat was weer die beroemde blues over de hoerenbuurt van New Orleans, Basin Street. Ik heb daar een groot aantal uitvoeringen van verzameld. En eh, dit was een, eh, een eh, uitvoering van de countryzanger, gitarist en activist Willie Nelson... samen met het combo van trompetist Winton Marsalis... tijdens een concert in 2008 in New York. Fantastische muziek, ja, heel mooi. Bekend ook, hè? Ja. Stuk. Goed, eh, ja, luisteraars. Uh, we zijn altijd gek. We zijn live, in, live, live in de uitzending. En eh, als u wilt bellen, kan dat natuurlijk altijd. En op 57 30393. En als u verzoeken heeft, dan kunt u die indienen. En als we dat bij ons hebben, dan draaien we het aan een minuut. Hebben we het niet, dan doen we het een volgende keer. Zo ook bij mij is een verzoekje binnengekomen. Al in het eerste uur. Eh, en dat is de Four Freshmen. Fantastisch eh, kwartet. Die eh, ook speelde met het concertgebouw. met het jazzorkest van het concertgebouw. Ik heb uitgezocht. <clears throat> Een aantal van hen bespeelt ook instrumenten. Klopt. Onder nee, alle, alle, vier. Ja. Alle vier spelen ze een instrument. En treden ook, spelen ook in grote orkesten mee. Maar hun zang, daar zijn ze eigenlijk beroemd om geworden. Bij Stan Kenton. Bij Stan Kenton. Ik heb uitgezocht voor de luisteraar, want dat maakte hem niet uit eh, wat ik zou draaien als het maar de voor freshman was. Het is There's Never Be an Other You. kiss, but they won't thrill me the way yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true? If there will, there will never be any other girl that thrills. Green. Ja, Miles Davis. Zo is Miles Davis zoals ik hem graag hoor spelen. Zo, zo begon hij, zo speelde hij in het begin van zijn carrière en aan het eind van zijn carrière. Daartussendoor vond ik de muziek van Miles een voortreffelijk muzikus. Niet om aan te horen, Tom. Te veel, eh, <coughs> sorry, te veel technisch gebeuren. Ja. Al met elektrische trompetjes en zo. En, eh, nou goed, ik, ik hoor hem zo het liefste. Blue and Green, ook van de gelijknamige cd. Tom, ja, we zitten al, we hebben nog maar acht minuutjes te oh. gaan. En, eh, maar wat heb jij nog? Haast, haast, haast, haast. haast. Wat heb jij neergelegd? Jouw instrument is vibrafoon. Niet te geloven. Dat van mij is de trombone. En ditmaal leg ik hem weer eens in de vertrouwde handen van de hardbop-trombonist J.J. Johnson. Een opname uit 1954 van de ballad It's You or No One, waarin hij wordt begeleid door Winton Kelly op piano, Charles Mingus op bas en Kenny Clark op drums. luisteraars, en zo zit uh, eh, 2 uur CFM Jazz op deze witte zondagmorgen eh, zit er alweer op. Vanmorgen eh, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandberg... die dat uiteraard met veel plezier eh, voor u gedaan hebben. Bedankt voor de telefoontjes eh, die we zo op 57.303 binnenkregen voor verzoekjes. En eh, ja, volgende keer dan mag u dat rustig weer doen. Roept u maar, zeggen we dan. En als we de cd's bij ons hebben, dan, ja, dan zullen we ze met genoegen voor u draaien. Dat Tom en mij en ook Fred die aangeschoven is, Fred Kroonsberg... om u een fijne zondag te werken. Ga erop uit of blijf rustig luisteren naar onze programma's op CFM radio. Want eh, zonder meer, die zijn echt de moeite waard. Doet u dat niet, dan heeft u pech, maar dan trekt u er natuurlijk op uit in de natuur. Maar één ding is zeker, volgende week tussen 10 en 12 uur opnieuw ZFM Jazz. Tot dan!